Mariette Krol met het NOS Journaal. De politie in Suriname heeft een opsporingsbevel uitgevaardigd... tegen oud-minister van Financiën Hoefdraad. Die wordt verdacht van elf strafbare feiten... waaronder overtreding van de bankwet, de anticorruptiewet... oplichting en verduistering. Het nieuwe Surinaamse parlement heeft besloten... dat hij daar alsnog voor moet worden vervolgd. Hoefdraad kreeg daarom eind juli een uitreisverbod... maar wist toch Suriname te verlaten... Vorige maand werd hij gezien in buurland Guyana. Sindsdien is hij voortvluchtig. Bij een uitbraak van het coronavirus in een verpleeghuis in Maasluis... heeft het ventilatiesysteem waarschijnlijk geen rol gespeeld... concludeert de GGD Rotterdam-Rijnmond. Vorige week berichten verschillende media dat het virus zou zijn gevonden... op een filter van de airco. De GGD zegt nu dat het maar weinig en kleine virusdeeltjes waren... Waarschijnlijk is de besmetting te laat ontdekt... bij een bewoner of medewerker van het verpleeghuis in Maasluis. 17 bewoners en 18 medewerkers raakten besmet. Er komt een verplichte quarantaine voor mensen... van wie uit bron- en contactonderzoek blijkt... dat ze besmet kunnen zijn met het coronavirus. De verplichte quarantaine gaat ook gelden voor mensen die in een land zijn geweest... waarvan het reisadvies op oranje staat... Dat heeft minister De Jonge laten weten aan de Tweede Kamer. De regeling gaat zo snel mogelijk in. En 80 theaters en poppodia hebben de afgelopen avond rode lampen aangedaan... om aandacht te vragen voor de penibele situatie waarin ze verkeren door de coronacrisis. Door de coronaregels mogen ze veel minder publiek toelaten... en draaien ze zo'n 85% minder omzet, zeggen ze. Onder meer de Johan Cruijff Arena, Tivoli Vredenburg en het Concertgebouw deden mee aan de actie. Het weer, in het zuiden en oosten nog enkele zware onweersbuien... met kans op hagel, windstoten en veel regen. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar zo'n 21 graden. En de komende dag weer tropisch warm, 30 tot 36 graden.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 This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. day. course has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us.